9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In heel Overijssel is de straatverlichting vanavond niet aangegaan. De oorzaak van het probleem ligt bij energiebedrijf Innexis... waar het systeem dat de straatverlichting aan en uitzet is ondergebracht. De zender die het zijn verstuurt dat de verlichting aan moet, werkt niet. Innexis schakelt de verlichting nu handmatig in. In het grootste deel van de provincie doen de lichten daardoor weer. Alleen in Twente zijn veel straten nog steeds donker. PvdA-leider Samson maakt zich zorgen over de toekomst van zijn gehandicapte dochter. Het VVD-PvdA-kabinet bezuinigt op de sociale werkvoorziening en de PvdA-leider vraagt zich af wie er nog een plek voor haar maakt. Samson vertelde over zijn persoonlijke zorgen in een speech op de politieke ledenraad in Amersfoort. De dochter van Samson zit op een speciale middelbare school en heeft haar leren lezen en rekenen. Maar volgens Samson grijpt de gedachte aan hoe het daarna verder moet hem naar de keel. Iraakse troepen hebben een belangrijke stad bij Bagdad grotendeels heroverd op de terreurgroep Islamitische Staat. Op overheidsgebouwen wappert de Iraakse vlag. De autoriteiten willen voorkomen dat IS naar Bagdad oprukt. Ook in het noorden verliest de terreurorganisatie terrein. Koerdische troepen hebben daar de stad Zoemar en enkele omliggende dorpen heroverd. Bassist en oprichter van de legendarische rockband Cream, Jack Bruce, is op 71-jarige leeftijd overleden. De band Cream met gitarist Eric Clapton wordt beschouwd als een van de belangrijkste uit de popgeschiedenis. Cream verkocht in de jaren 60 miljoenen platen en was de band die het eerst platina kreeg. Dat was voor Wheels of Fire, waar ook het nummer White Room op stond. In de eredivisie heeft Vitesse gelijk gespeeld tegen NAC Breda. In Arnhem werd het 2-2. En in Spanje heeft Real Madrid de eerste klassieker van het seizoen tegen Barcelona gewonnen. In Madrid werd het 3-1. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 9.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 Doe zoals je ons gewend bent. Blokjes met shownieuws, de party update, de team boven beste plaats voor de dansvoer. Natuurlijk de, straks in tweede uurtje de Global Housewives met DJ Mauzo. En het laatste uurtje de stevige beats met DJ Charles. Als opening hoorden we Kisha met de nieuwe platen No Enemies. Onderweg zometeen nieuwe muziek van eh, Mary J. Blythe. Maar hier is die sick individuals met Lost and Found. Cause the night is beautiful music for you to go lower. When your girl won't work this Diamonds in my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it. No question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly. We take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride. My life is so lavish, you don't recognize. So let's go to a new day approaching. 80 million is the roller coasting. Want the recipe to this devotion? I got the melody CFM Zandvoort, de Nightwalker, dat is muziek van Flow Rida met How I Feel. En daarvoor voor de laatste verschillend van Mary J. Blige met Right Now. Ik weet niet of je een beetje fan bent van 50 eh, Cent, maar eh, die komt naar Nederland. En wat eh, Dr. Dre kan, dat kan 50 Cent ook, heeft hij waarschijnlijk gedacht. Dippopartiest komt op 31 oktober naar Nederland voor zijn release party. En jawel, van zijn eigen koptelefoonmerk. De geruchten gingen al langer, maar nu is officieel de release party in Nederland van SMS Audio. Producer en rapper Dr. Dre verkocht namelijk dit jaar zijn bedrijf Beats Electronics. Dat onder andere koptelefoons maakt voor 3 miljard aan Apple. En of 50 Cent dat ook ooit zal meemaken om zo'n droombeel te sluiten. Dat is nog maar de vraag. Maar hij, is goed bezig. Hè? Het begin is er. Volgens de rapper is een eh, sms-audio-koptelefoon de ideale koptelefoon. En het lijkt net alsof je in de studio zit als je die koptelefoon opzet. Dus eh, ja, en een leuk feitje. Mr. Props, die is 31 oktober ook aanwezig op de release party. Niet om een nieuwe koptelefoon te scoren, maar om 50 Cent te ontmoeten. De twee maakten samen het nummer Twisted. Maar ze hebben elkaar nog nooit ontmoet. En ja, dat kan tegenwoordig. De techniek van tegenwoordig. Allebei in hun eigen studio. 50 Cent is zijn eigen studio in Amerika. En Mr. Props hier in Nederland. Allebei zingen ze de, de teksten in. En dat wordt weer bij elkaar gevoegd. En zo komt het nummer eh, kant en klaar. Eh, pers van de pers. En dan eh, kennen we downloaden. Dus, maar nou ja, we zijn benieuwd of 50 Cent gaat scoren met de, met de sms-koptelefoon. hem Zandvoort. Zometeen ontweg de feest voor deze zaterdag 25 oktober 2014. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan. Blijf luisteren. Ondertussen ik nog even lekkere muziek. En eh, Jij ja, zou bijna denken, geld van de man krijgt. Flowrider, Hij komt nog een keertje voorbij. Nu met het nieuwe plaat. Doet hij samen met Zagen, de Gemini en Lucas. Met GDFR. Nu hier op de radio bij CFM Zandvoort. wretches, hold up. I said, records, wretches, hold up. Tens by limousines. Fuck my touch, say it's the Midas. With a plus, your man, a minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. Uh, it's a stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre, double entendre. Why you hating? I get money, then I double up conquer. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. Flowrider voorbij komen. Samen met Zagen, de Gemini en Lucas. Met de GDFR. Het is even tijd voor de party. Voor deze zaterdagavond 25 oktober 2014. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande vanavond. <clears throat> nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Begint allemaal vanavond om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. En voor meer informatie check even escape.nl. En bijna alle top DJ's van de wereld die hebben... Ja, naar het eh, Amsterdam eh, Dance Event EDA hebben ze even vakantie opgenomen. Want eh, Raimundo, onze eigen zomers Raimundo... heeft een 6 uur solo setje vanavond. En de MC is Prime. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Rainwash. En vanavond in Achterton, het feestje Tropical Heat... begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Interest 10 euro. En onder andere Westizo, Hato, Invictum, Blacksin en Minage Die komen allemaal voorbij. Dat vanavond dus in uh, Achterton, Club Achterton... het feestje Tropical Heat. En duurt tot 5 uur in de ochtend. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore natuurlijk. Begint rond de klok van 12 uur, middernacht tot 5 uur in de ochtend. Interest 10 euro. Met onder andere S&P Prime, Eerwan en Vet. Dat vanavond dus in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. En vanavond in Hotel Arena. Het feestje Club Danseretten. Begint om 10 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. De interesse 15 eh, euro. En voor meer informatie check even dus hotelarena.nl. Met onder andere DJ's Ruff en Dr. John. Dat vanavond dus in Hotel Arena het feestje Klap Danseretten in eh, Hotel Arena. En als je denkt, voor het is allemaal veel te ver weg. Ik wil een beetje dichtbij. Dan kun je natuurlijk ook gewoon naar de stalker gaan. Die zit natuurlijk in Haan. Ik vroeg mijn elleboog En ik heb er vandaag weer eens eh, twee flyers gehad. Allemaal op dezelfde dag, dezelfde datum. Dus eh, kijk voor de zekerheid even op clubstalker.nl. Wil je zeker weten welk feest er is. Ik er eentje op. Dubatus Presents CMS Dollar. Begint om 11 uur, duurt 5 uur in de ochtend. Met onder andere CMC en Dubatus. Dat is vanavond in de stalker. Maar ah, voor de zekerheid checken we de website. Tegenwoordig je vast een smartphone in je handen. Dus kan je snel even googlen naar uh, eh, clubstalker.nl. Toets in je browser en dan kom je zeker te weten wat er vanavond te doen is in de Stalker in Haarlem. En ik moet je eerlijk bekennen, mijn computer is vandaag een beetje langzaam. Nou ja, mijn computer hè, de computer van een lokale omroep beetje traag. Ik weet niet of we de rekening bedacht hebt, Want eh, ik heb nog nooit zo'n trage computer meegemaakt. In ieder geval, terug naar de muziek op je radio. Want daarvoor luister ik van van Zandvoort. De Nightwalk. Iedere zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Met de Radio. Showtags hebben een nieuwe plaat gemaakt. Hoe ze samen met Trina met Wasted Our Lives. This my whip, ain't that the coupe? Hustle gang, ain't that the squad? Been check like you got a clue. Why they out here catching feelings? I'ma catch a flight or two. I just give her major pressure why she give me major. Hey! Money on my mind, can't take it off that shit. They got five different iPhones, I'ma pick it up for that grill. Anytime bitch, just throw that back. Hell yeah, she ready for it. They thought that the boy was through. Now my shit, they checking for it. And yo girl, she addicted to it. I think that hoe need better for it. All I heard was that boy pop. All I heard was that boy knock. Top five on any list, but I moved up by five slots. I'm past one niggas till I look down. Just turn my crib to the hookah spot. You and I welcome to the Kush Lounge. So miss me with that fuckery. Girl, come here with that suckery. Ham squad, hustle gang. That's that underground luxury. I don't mess with them fake type. I ban them all if it was up to me. Even if a bitch was a cashier, still she'll never get a buck from me. <laughs> Money on my mind, can't take it off that shit. They got five different iPhones, i am pick it up for that grip. Anytime Ja, dat was de nieuwe van eh, Milk Inc. met Don't Say Goodbye. En daarvoor horen we B.O.B. met Ready. Dat is samen met The eh, Future, of hij deed samen met The eh, Future. CFM Zandvoort en Nightwalk, het is even tijd voor de 10 boven beste platen voor het dansen. Platen die zekerheid kan horen vanavond in de clubs als je vanavond toe gaat stappen. Op 10 deze week Nicky Romero met Let Me Feel. Op 9 Dolly en Shadow Child met Piano Weapon. En op 8 Hardwell en Chris Jones met Young Again. Op 7 David Guetta met Dangerous, die samen met uh, Sam Martin en op 6 TJR en Dance With Me met Cass, Hypnotized. En op 5 Bassjackers met de uh, Op 4 Lazy Rich Hot Mouse met Bank. En op 3 Sander van Door met This. Doet hij samen met uh, natuurlijk uh, Marty Garrix. Hè, die eh, bijna 36 plaatsen gestegen is in de, ja, de DJ Top 100. Staat tegenwoordig op 4. En tegenwoordig domineren we gewoon al jarenlang de lijst. In ieder geval op 2 deze week Rune Arcade met Calabria. De Firebeat remix deze week op 1. Wederom op bij vorige week ook al bij Martin Garrix en Matty met Virus. How about now? Dat waren de tien boven beste plaatsen op de dag. En gaan snel door met Kata op je radio. Once you rewind. zaterdagavond. Het was Megan Trainer met The Lips Are Moving. En daarvoor de Jupiter Project. En Jetski Safari met With You. Zie je hem zo met de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Zometeen de break, het nieuws en weer. Daar zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen het eerste uurtje. Of eigenlijk het tweede uurtje, maar het eerste uurtje. Wat een mix. DJ zo met zijn Global House 5 vanaf 10 uur. En vanaf 11 uur stevige beats met DJ Charles. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Nog een paar stukjes muziek als ik het gereden. Onder andere Aru Chupa. Chupra heet ze met I'm an Albatross. I'm an Albatraz. Zoals moet ik zeggen, zo komt er lekker beroerte. uit. Zo een biertje overtrekken. En misschien ook nog uh, Rafa, maar eerst die Fanboy met Given Him.